Tongue so sharp, the bubble burst. check what's wrong. I've had a little time, and I still style, so she can't refuse me. Uh-huh. Lyrical skills, so she start pursue me. She tell me how she don't want lose me.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 In de peilingen staat het CDA al wekenlang derde na de VVD en de PvdA. En ook de laatste dagen klimt het CDA niet uit het dal. In een reactie zegt Balkenende dat hij nog steeds voor goud gaat. Israël is begonnen met het uitzetten van buitenlandse activisten... die maandag werden gearresteerd aan boord van het hulpconvoi voor Gaza. Ongeveer 50 Turken zijn vrijgelaten uit de gevangenis... naar het vliegveld van Tel Aviv gebracht... en 124 anderen zijn de grens met Jordanië overgezet... Een aantal activisten moet misschien in Israël blijven. Zij worden ervan verdacht dat ze geweld hebben gebruikt... toen de Israëlische commando's maandagochtend aan boord gingen. Het personeel van containerterminal EPM op de Maasvlakte is weer aan het werk gegaan. Maandagmiddag brak een wilde staking uit. Werknemers waren het niet eens met het ontslag van een kraanmachinist... die een container had laten vallen. Na overleg tussen de directie van EPM en FNV-bondgenoten is besloten dat een commissie het ontslag gaat onderzoeken... en in afwachting van de uitkomst is het ontslag opgeschort. In de Duitse stad Göttingen zijn drie bomexperts om het leven gekomen... toen een vliegtuigbom die ze zouden ruimen onverwacht ontplofte. De bom uit de Tweede Wereldoorlog lag onder een plein... en zou gisteravond onschadelijk worden gemaakt. Maar een uur voordat het zover was ontplofte de bom. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. De ontruiming van het omliggende gebied was nog aan de gang. Zes mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Het Nederlands elftal heeft ook de tweede oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 4-1 van Ghana... Vorige week won Oranje al met 2-1 van Mexico. De laatste oefenwedstrijd is zaterdag tegen Hongarije. Het weer, eerst in het zuiden nog wat bewolking, maar vanmiddag...